Zij denken dat het vuurwerkverbod heeft gewerkt. Het lijkt er wel op. Ja, er zijn echt veel minder slachtoffers geweest. Zeker. U bent er gelukkig mee, hè? Ik ben er gelukkig mee, ja. En ook de voorzitter van het Veiligheidsberaad is positief. Wat hem betreft moet het kabinet haast maken en zorgen voor een permanent vuurwerkverbod. De eerste tekenen van het vuurwerkverbod die smaken bij mij ernaar eh, dat we dit eh, blijven doorzetten. Want ik zou zeggen, kabinet, nu echt voor het hele land een vuurwerkverbod, ook voor volgend jaar. Er waren wel wat incidenten. De politie vertelt als het goed is later vanmiddag of het er inderdaad minder waren dan andere jaren. In Scheveningen hebben tientallen mensen toch een duik in de zee genomen. De nieuwjaarsduik was officieel afgelast, maar sommigen hadden daar lak aan, zag deze verslaggever van Omroep West. hoe was het? Geweldig! Hij was toch een beetje koud, maar we gaan gewoon door. Elk jaar en eh, niet koud als normaal, dus gaat prima. De reddingsbrigade had juist nog gewaarschuwd om vooral niet in de zee te gaan plonzen, dat er dit jaar geen strandwachten zijn. In het Belgische plaatsje Zandhoven bij Antwerpen is gisteravond een man om het leven gekomen nadat een vuurpijl in zijn gezicht ontplofte. Ondanks het vuurwerkverbod, ook in België, wilde hij toch wat pijlen de lucht in knallen. Toen een pijl niet werkte, bekeek hij het ding van dichtbij en ontplofte hij alsnog in zijn gezicht. 2,7 miljoen mensen zaten gisteravond voor de buis om de oudejaarsconferentie van deze cabaretier te zien. En ik lag een beetje zo daar, daarna te denken van nou, oké, ik ben 66, ik heb, ja, ik heb verder een leuk leven gehad. Ik lag zo te... En dan denk ik, wat is dat voor tyfusherrie buiten? Maar dat was dus dat applausje. Joep van het Hek hield zijn tiende en laatste oudejaarsconferentie. Wie geen zin had in zijn grappen en grollen kon zeppen naar RTL 4. Daar was de conferentie van Guido Weijers. Daar keken 1,2 miljoen mensen naar. Het best bekeken programma was trouwens het aftelmoment tot de jaarwisseling. Bijna 3,9 miljoen mensen hadden dat opstaan. En het weer nog, af en toe wat zon. Vooral in het noordwesten is er een buitje. Het wordt 3 tot 6 graden. In het weekend op de meeste plaatsen droog en er is ook wat zon. Het wordt een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file richting het strand. Op de N200 richting Zandvoort rijdt het langzaam tussen de afrit Haarlem Centrum en Bloemendaal. Daar heb je een half uur op onthoud. En op de N201 richting Zandvoort staat het vast vanaf de afrit Heemstede.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 Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? 17 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, uh-huh. lifting me up, lifting me up. They tear me down, tear me down. Yeah, I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one.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 broken hearted until I press restart. Yeah, I'm moving on. I'm deleting you from my phone now. You ain't gonna see me cry. I might go get somebody new just cause I feel like so over this, so over you.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 Ik nam dikke bosje bloemen voor je mee, ik vond het niet zwak. Leg ik mijn hand op je knie en je reageert in een vloek. Oh, hou van mij. Oh, hou van mij. Oh, hou van mij. Hou van mij.